Politiek verslaggever Roel Pauw was erbij. Burgemeester Halsema was heel duidelijk in de gemiddag. De oorlog van Israël gaat veel te ver. Als burgemeester van Amsterdam gaat ze daar natuurlijk niet over... maar ze leeft wel heel erg mee met de Palestijnse inwoners van haar stad. En daarom stuurt ze morgen een brief naar de regering... dat er nu echt iets moet gebeuren. De verwoesting van Gaza moet stoppen, de uithongering moet stoppen... de moord op Palestijnen moet stoppen, zei ze. Dan naar de rechtbank van Den Haag. Daar ging het net over de vraag of de politie thuis langs mag gaan bij demonstranten, onaangekondigd. Klimaatgroep Extinction Rebellion wil dat agenten daarmee kappen. Er is alleen nog geen uitspraak in de zaak die ze hebben aangespannen, vertelt verslaggever Lidwien Gevers. Tijdens het kort geding bleek dat de politie eh, bezig is de interne richtlijnen voor huisbezoeken aan demonstranten om die richtlijnen aan te scherpen. En de rechter heeft nu gezegd, eh, misschien is die aanscherping voor jullie, Extinction Rebellion, misschien wel genoeg. Dus ga met elkaar daarover uh, praten. En daar heeft Extinction Rebellion mee ingestemd, dus gaan ze eerst met de politie om tafel. En Ajax kan vanavond alsnog kampioen worden. Al is het niet een heel realistisch scenario. Als PSV verliest van Heracles en Ajax wint van Groningen, dan is het zover. Maar daar hebben fans na de 3-0-nederlaag tegen NEC van afgelopen zondag geen vertrouwen meer in. Heb je de laatste weken één wedstrijd gezien dat je zegt, ze kennen kampioen worden? Het was niet om te genieten, het leek wel een verdraagde opname. Die vonden we Ajax helemaal, eh, helemaal niks. In de laatste twee speelronden van de Eredivisie zijn alle wedstrijden tegelijk. Vanavond om 8 uur dus 9 wedstrijden. En wil je geen doelpunt missen, dan zit je helemaal gebakken bij mijn collega's van Langs de Lijn op Radio 1. Die zijn er van begin tot eind bij. Het weer lekker zonnig bij 15 graden in Groningen en 23 in Limburg. Morgen meer wolken. De zon komt er dan pas later op de dag doorheen. En door de noordenwind blijft het ook wat frisser.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 All I wanted was a moment or two. Uh. See if you could do that switcheroo. Shut your mouth, fool, get your crew. Uh. The thick body and the red one too. I'll be right here waiting on you to uh.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 Hij vervangt Bert Huisjes, die stopte na meldingen van onder meer intimidatie. Studenten kunnen met korting blijven sporten bij verenigingen of sportfaciliteiten van een hogeschool of universiteit. Dat dreigt in gevaar te komen door wettelijke regels. Maar onderwijsminister Bruins is bereid te gedogen dat onderwijsgeld wordt gebruikt voor studentensport.